De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het virus zich zo snel verspreidt dat het registreren van besmettingen ondoenlijk is... Er zijn ruim 94.000 gevallen bekend. Volgens de WHO zijn er aanzienlijk meer mensen ziek dan tot nu toe bekend is... omdat ook veel mensen met griepverschijnselen zich niet bij een arts melden. Minister Van der Laan blijft erbij dat aparte inburgeringsklassen voor mannen en vrouwen ongewenst zijn. Hij wil dat er vanaf 1 januari 2010 geen nieuwe gescheiden inburgeringscursussen meer beginnen. Maar Van der Laan gaat de gemeente nog geen sancties opleggen. Het blijft bij een verzoek. Vooral Utrecht verzet zich tegen die verplichting... omdat er met gescheiden klassen meer vrouwen op de lessen verschijnen. Morgen dient een kort geding van Albert Verlinde en zijn man Onno Hoes tegen BNN. Ze eisen dat de omroep al het materiaal afstaat over het afluisteren van Verlinde en Hoes... zodat het item niet kan worden uitgezonden. Daarnaast hebben de twee aangifte gedaan tegen BNN en de presentatoren Sophie Hilbrand en Filemon Wesselink... Verlinde en Hoes werden afgeluisterd met apparatuur die in een fictieve prijs was verstopt die aan Verlinde werd uitgereikt. Justitie in België waarschuwt voor nepagenten die Nederlandse automobilisten in de Ardennen beroven. In twee weken tijd zijn drie bejaarde echtparen uit Nederland van de snelweg gehaald en beroofd. De stellen waren net in Luxemburg geweest en hadden daar veel geld van de bank gehaald. Ze werden door de nepagenten gedwongen hun geld af te geven. Dat was bij elkaar zo'n 100.000 euro. NAC Breda is de tweede voorronde van de Europa League goed begonnen. Thuis werd Kansansa Kapan uit Armenië met 6-0 verslagen. De Graaf en Amoa scoorden allebei twee keer.